Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De rechtbank in Brussel heeft Salah Abdeslam schuldig bevonden aan poging tot moord met terroristisch oogmerk. Hij staat samen met een andere verdachte terecht voor een schietpartij in de Brusselse gemeente Forst twee jaar geleden. Die vond plaats tijdens een huiszoeking. De politie was op zoek naar de daders van de aanslagen in Parijs, maar had niet verwacht dat ze in de woning zaten. Vanuit het huis werd op de politie geschoten. Twee agenten raakten gewond. Een derde terreurverdachte werd doodgeschoten. Abdeslam is ook de hoofdverdachte van de aanslagen in Parijs in 2015. Daarvoor staat hij nu niet terecht. Op het Griekse eiland Lesbos zijn vluchtelingen geëvacueerd... naar aanvallen van anti-immigratiebetogers. De vluchtelingen waren al sinds woensdag aan het protesteren... op een centraal plein in de hoofdstad Mytilini. Ze wilden zo aandacht vragen voor hun uitzichtloze situatie... en aandringen op een doortocht naar het Griekse vasteland... Zo'n 200 anti-immigratiebetogers bekogelden de vluchtelingen gisteren met stenen, flessen en een brandend voorwerp. De tientallen vluchtelingen zijn nu teruggebracht naar vluchtelingenkamp Moria. In dit kamp zitten zo'n 6500 vluchtelingen, terwijl er maar plaats is voor de helft. De politie is op zoek naar een man die dit weekend een 80-jarige man van zijn fiets heeft geduwd. Het slachtoffer zou in Egmond aan Den Hoef door een wielrenner van zijn fiets zijn geslagen. De wielrenner was boos omdat hij werd afgesneden. De fietser hield aan de val een gebroken neus, gebroken vingers en een gekneusde hand over. De politie neemt de zaak hoog op en zoekt naar getuigen. Kate Middleton, de echtgenote van de Britse prins William, ligt in het ziekenhuis voor de bevalling van haar derde kind. Het Twitter-account van Kensington Palace meldt dat ze vanochtend vroeg naar het St.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 But the strongest survive. Another scar may bless you. I don't give up. No, no. not give up. No, no. Don't give up. No, no, no. Nah. Don't give up. I won't give up. Don't give up. No, no, no.